Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. In het kader van een groot internationaal onderzoek naar het witwassen van bitcoins zijn tien mensen aangehouden. Ze worden verdacht van illegale handel op het zogeheten dark web, een verborgen deel van het internet waar veel criminelen kopen en verkopen. Ook heeft de fiscale recherche op 15 plekken in Nederland huiszoeking gedaan. Medewerkers van de field legden beslag op dure auto's, contant geld en bankrekeningen. In het noordwesten van Pakistan zijn gewapende mannen een universiteit binnengedrongen. Zeker één student en een medewerker van de universiteit zouden zijn gedood. Er zouden ook tientallen gewonden zijn. In de universiteit in de stad Charsada waren op het moment van de aanval duizenden studenten. De politie zou twee aanvallers hebben doodgeschoten. Het is niet bekend wie de daders zijn. Het Rode Kruis heeft zeker 50 miljoen euro nodig om in Syrië voldoende noodhulp te kunnen bieden. Volgens de organisatie dreigt een tekort aan voedselpakketten. Zo'n 480.000 mensen in Syrië hebben niet of nauwelijks eten, drinkwater en medicijnen. 4 miljoen mensen zijn moeilijk te bereiken. Vorige week kreeg het Rode Kruis toestemming om hulpgoederen te brengen in Madaya en een aantal andere belegerde plaatsen. Als dat binnenkort nog een keer kan, wil het Rode Kruis niet met lege handen staan. De gemeente Maastricht gaat juridische stappen ondernemen tegen de kerncentrale in Tihange bij Luik. Maastricht wil aansluiten bij een actie van het Duitse Aken. Die stad wil sluiting van de centrale en laat advocaten uitzoeken welke juridische actie mogelijk is tegen België en de kerncentrale. Het afgelopen jaar waren er meerdere incidenten bij de kerncentrale Tihange. Het weer nog, het vriest 1 tot 6 graden en op sommige plaatsen kan het glad zijn. De ochtend begint grijs, maar later breekt vooral in het oosten en zuidoosten de zon door. Vanmiddag gaat het bijna overal dooien en het wordt dan tussen de 1 en 5 graden. En dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Tot nu toe in de Randstad een vrij normale spits met twee opvallende files op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam... Bij industrieterrein Plaspopolder 5 kilometer. De rechterrijstrook is daar afgesloten. En na een ongeluk op de A6 richting Muiden bij Muidenberg 7 kilometer.